zijn soldaten uit Beverlo vertrokken. Ze zijn als beesten naar het front gedreven. Ze zijn als beesten naar het front gedreven, naar het schaamteloos kerkhof van onze jeugd. lag op de vlakte. Mijn beide voeten zijn er Maar Mijn beide voeten zijn er verloren En werd vervoerd naar een hospitaal. Dat ons visten, om te visten, willen we Met beide voeten heeft men mij afgenomen. Twee houten krukken heb ik gekregen. Twee houten krukken heb ik gekregen. En ik werd naar het ouderhuis gestuurd. Laat ons feesten op de meesten. pensioen gegeven. Van een paar centen te weinig om te leven. Zo word ik er nu naar de bedelsnaf gedreven om me niet te graveren van honger. en hongersnood. Laat ons feesten op de misten, tirolere, tirola. Laat ons feesten op de misten, la la. Ik heb door tal van landen gezworven en af en toe wat medelij worden. Maar de patroons voor wie geld ik heb gevochten gaven me geen cent toen ik erom vroeg. Maar de patroons voor wie geld ik heb gevochten gaven me geen cent toen ik om vroeg. Laat ons feesten te misten, tirlalere, tirlala. Laat ons feesten te misten, tirlalere. Maar de patroons voor wie geld ik heb gevochten gaven me geen cent toen elkaar om